Ze hebben veel slaapproblemen. Eh, de kwaliteit van de sociale relaties ehm, eh, beoordelen zij als lager. Dus met ehm, de sociale relaties thuis, maar ook op school. Eh, met vrienden. Ehm, en er zijn veel met negatieve ervaringen, bijvoorbeeld ook op school en met het pesten. En in de leefsituatie of het leefstijl zijn er ook ehm, eh, een aantal verschillen. Zoals ehm, eh, nou, er is meer overgewicht, er wordt minder bewogen, minder gesport en meer middelengebruik zoals roken, alcohol en drugs. Meer dan de helft van de gay jongeren heeft psychische problemen. Er zijn zes mensen opgepakt voor een schietpartij in Eindhoven. Rond middernacht werd er geschoten in een woonwijk. Een jongen van 17 raakte zwaar gewond. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht en is buiten levensgevaar. In een paar garagebedrijven in Almelo is meer dan 200 kilo professioneel vuurwerk gevonden. De is in beslag genomen. De burgemeester is flink geschrokken en vindt het hartstikke link dat het vuurwerk gewoon in een garage ligt. Israël houdt de grens langer dicht voor toeristen. Die coronaregel zou na dit weekend aflopen, maar wordt nu verlengd tot in elk geval 22 december. Israël hoopt op die manier de Omicron-variant zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Het is natuurlijk vroeg donker en dus gaan inbrekers vaker op pad. In Oldenzaal waarschuwt de politie om ook een beetje op, beter op te letten. Dat doen ze niet alleen, ook Wout van 15 flyert mee. We delen wel veel flyers is alleen een beetje koud, maar verder bevalt wel goed, ja. De politie kan het niet alleen, de BOA's kunnen het niet alleen. Maar samen, politie, gemeentes en de bevolking eh, kunnen we veel doen. Het aantal inbraken in Overijssel nam de laatste tijd toe. En daarom hebben Wout en de politie wat tips. Doet die verlichting eerder aan. Alles op slot doen. Een andere tip die we geven van maak ook afspraken met buren. Ben je toevallig weg, zeg dat dan even tegen de buren. Zodat de buren het weer in de gaten kunnen houden. Zodat er minder inbraken komen. Het weer in het noordoosten af en toe zon. De rest van het land grijs met regen.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 halfway. so fast. And it's one more day up in the canyon, And it's one more night in Hollywood. If you think that I could be forgiven, I wish you would. think you should time after 2 a.m. and talked a little while.